Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Energiebedrijven moeten verplicht worden hun klanten weer langdurige contracten met vaste tarieven aan te bieden. En ook moet er een einde komen aan de welkomstbonussen voor klanten die overstappen naar een nieuwe leverancier, vinden regeringspartijen VVD en CDA. Volgens die partijen moet de energiemarkt op de schop, want die is veel te kwetsbaar. Ze wijzen daarbij vooral naar de oorlog in Oekraïne. Door die oorlog zijn de energieprijzen door het dak gegaan. Zeker de helft van de mensen met een migratieachtergrond voelt zich niet thuis in Nederland. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau. Ze voelen zich gediscrimineerd en hebben weinig vertrouwen in de politiek. Ik ben het eh, een beetje verloren afgelopen tijd. Vooral sinds die corona gebeurtenissen en zo. Ja, ik weet niet. Ik... Eh, vertrouw het niet zoveel meer, nee. Ze zouden beter wat minder eh, beloftes moeten maken. Meer daden laten zien in plaats van beloftes. Ze komen meestal met beloftes die ze niet waarmaken. Het gevoel van buitensluiten speelt vooral bij mensen met Turkse, Marokkaanse en Surinaamse roots. Door de enorme druk om nieuwe huizen te bouwen... wijken gemeenten vaak uit naar gebieden waar geluidsoverlast is, schrijft NRC. Het gaat dan om nieuwbouwprojecten langs snelwegen of vlakbij een treinstation... Dat komt omdat er nauwelijks bouwgrond beschikbaar is. Bouwen op plekken waar de geluidsnorm wordt overschreden mag eigenlijk niet. Maar door het aanpassen van regels kunnen die normen worden omzeild. En eens in de zoveel tijd komt ze langs, maar nu is ze echt een dikke hit. Gierige Gerda. Ze maakt op socials filmpjes en blogs met bespaartips. En dat Gerda, eigenlijk Minke, nu zo'n succes heeft... komt omdat alles super duur is. En dat vindt ze dan wel weer een beetje dubbel. Ik ben er al eh, vijf jaar, bijna zes jaar mee bezig met, eh, met Gierige Gerda. En eh, daar heb ik ook gewoon heel hard en heel, met heel veel plezier in gewerkt. Maar dat het nu zo'n succes is, dat is wel een beetje dubbel. Want het komt natuurlijk wel omdat veel mensen in de problemen zijn gekomen. Dus eh, ja, het is heel leuk en ik ben heel trots, maar het is wel een beetje dubbel. De tips die ze geeft zijn onder meer de beste weekdeals... maar ook in welke supermarkt bepaalde producten goedkoper zijn. Het weer nog. De dag begint mistig en grijs, maar daarna trekt het best wel open. Blijft droog met af en toe wolken en af en toe zon bij 15 of 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er is een ongeluk gebeurd met vijf auto's op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij afrit Purmerend Zuid is er maar één rijstrook open... en dit zorgt voor ruim een uur aan vertraging.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 Every day, one night thing. It's a physical. I'ma love you tonight, gang. Look, calling your name, put your phone in the range and roll over. I just really wanted to hold you. This time, get to know you. That's a good chick. Before it's all over, I'ma meet this chick. Probably treat this chick more better. Cause if you ain't no thugs and ladies go together. Popping my collar, partner, who in the spot? Baby, rule in the spot. In the mug, in the watch, up me. Half of y'all hate me, half y'all love me. The ones that hate me only hate me cause they don't trust me. And they say I'm lucky. You think I got time to blow all this dough and do all these shows. On flight in the llama, charging white robes. Uh oh, another episode. Do I do? To everybody that be living it up, we say. What I do. And all my ladies that be giving it up. Uh. What you do. To everybody that be living it up, we say. What do I do? And all my ladies that be giving it up. My uh. love to 80s just before the holiday, Miss Acting. That's why they show love with more passion than average, and I ain't mad at. Never leave you alone. It's a song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grown, both got minds of our own. Plus we hit it off at first sight, like love jones, bitches. Mini zones, baby, lover, yo, hate it all. From prissy women to women that's overshadowed, but you know the ruby, living it up. ain't got all of y'all giving it up. I like little ooh, baby, how cute are you? With a body that rides on sexual, I got a stick, I ride right next to you, doing donuts donuts and guts, then I open it up on the freeway, hand on the wheel, foot on the clutch. Rule, baby, not giving it up. To everybody that be living it up, we say what I do, and all my ladies that be giving it up. Uh, what you do, to everybody that be living it up, we say what do I do, and all my ladies that be giving it up. My uh, love come on, we get right. Come on, we get live. Come on, we get right live your life. Love you so sexy, I just want you next to me. Your whole vibe's like a sign in ecstasy. This ain't nothing but an ink thing, baby. I know the world is going crazy. I want to feel your passion, come when you ask. laugh when you cry, cry when you laugh. But it ain't nothing happen. Homegirl got a little uptight, turned off the lights and started crashing. The radio blast between me and you, but you ain't on the low with the freezing you do. Cause I thought you knew what I do. You know I know what I do. Cause it ain't a good night if you don't act right like Teddy B. turn off the lights and grind it out. Taking no time out till the sun come out. <laughs> Let me find out. To everybody that be living it up, we say what I do. And all my ladies that be giving it up, uh. What you do. To everybody that be living it up, we say what do I do? And all my ladies that be giving it up, uh. Come on. To everybody that be living it up, we say What I do And all my ladies that be giving it up, oh What you do To everybody that be living it up, we say What do I do And all my ladies that be giving it up, My oh Come on, we get right Come on, we get live Come on, we get right It's my time, Rue baby Yeah do a roll.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 Dat schrijven regeringspartijen VVD en CDA in een pamflet. Ze vinden dat de geliberaliseerde energiemarkt niet goed meer functioneert. De dodental als gevolg van de tropische storm Julia, die delen van Midden-Amerika teistert, is opgelopen tot 28. De tropische storm is inmiddels afgezwakt, maar het gevaar is nog niet geweken. KRO-NCRV erkent dat zeker twee personen die hebben meegedaan aan het programma Spoorloos... aan de verkeerde biologische familie zijn gekoppeld. De omroep reageert daarmee op onthullingen in een RTL-programma. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het blijft droog en het wordt vandaag maximaal 16 graden.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 thanks and pray to the one Say, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? that's what you do children just as blinded I'ma tie to the bed and set this house on fire.